Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Opnieuw is een expat Tel Aviv, vermoedelijk na de inslag van een raket uit de Gazastrook. Volgens ooggetuigen hangen rookwolken boven de stad. Het Israëlische leger meldt dat de raket onschadelijk is gemaakt... door de antiraketinstallatie die vandaag bij Tel Aviv werd opgesteld. Kort voor de explosie klonk het luchtalarm in de stad. In de Egyptische hoofdstad Cairo heeft Hamas-topman Meshaal overlegd over het geweld in de Gazastrook... Egypte heeft zich gisteren opgeworpen als bemiddelaar in het conflict. Er zijn aanwijzingen dat het land achter de schermen werkt aan een oplossing. Het is niet duidelijk wat de Hamas-leider in Cairo heeft besproken. Op de Dam in Amsterdam hebben ongeveer 200 mensen gedemonstreerd... tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Demonstranten willen solidariteit tonen met de Palestijnen. De demonstratie verliep rustig. Frankrijk krijgt als eerste westerse land een Syrische ambassadeur... die de Verenigde Oppositie tegen president Assad vertegenwoordigt. Heeft president Hollande in Parijs afgesproken... met de leider van de Syrische Verzetscoalitie. Verder is gesproken over een plan om de Syrische regio's... die door de oppositie worden gecontroleerd... onder VN-bescherming te stellen. Zo zou het mogelijk worden om hulpgoederen te krijgen... bij de vele vluchtelingen in Syrië. Verder bepleit Frankrijk de opheffing van het EU-wapenembargo tegen Syrië... zodat het verzet bewapend kan worden. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden in verband met de gewelddadige dood van Nathalie van Poelgeest uit Lelystad. Het lichaam van de 41-jarige vrouw werd in mei in haar huis gevonden. De man werd gisteravond in Lelystad aangehouden. De politie geeft in verband met het onderzoek geen informatie. Deze week werd in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak. Daarop kwamen zeven tips bij de politie binnen, meldt Omroep Flevoland. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten vrij zonnig. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint bewolkt en dan in het oosten regen. Maar smiddags breekt de zon door. Het is morgen 8 tot 10 graden. Dit was het en... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer.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 Even na 4 uur, dat betekent eh, tijd voor uur 3 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard de vaste onderwerpen zo rond de klok van half vijf. Het dier van de week en die luistert naar de naam Laika. En voor de liefhebbers van het gedicht van de week... ja, het kan natuurlijk niet anders. Het gaat een beetje over Sinterklaas, over verlanglijstjes en over noem maar op. Dus het wordt een zinderend gedicht van de week. Sinterklaas en de verlanglijstjes. Goed, we gaan natuurlijk eh, naar de volgende plaat weer schakelen met Joop van Nes. Want wij verlieten Joop van Nes bij bij een stand van 1-3 in het voordeel van Monnikendam. Hopelijk dat er een beetje eh, verandering is aangebracht. Maar aan zijn stem te horen zal het wel niet het geval zijn. Maar goed, we gaan daarna weer schakelen met Joop van Nes. En natuurlijk veel muziek en nog wat eh, sport. Kort nieuws. En wie weet... Sinterklaas. Wie weet... Ja, jij, hebt zijn geheime nummer, hè? Ja, ik ga het proberen. Nou, ik ben erg benieuwd. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. en Spink. We gaan naar Joop S. Joop, is het al een beetje beter aan het gaan voor SV Zandvoort? Mm, nou, het enige wat beter is aan het gaan is, dat Zandvoort afzakelijk op de helft van uh, Monnikendam En dat Monnikendam aan de counter is. Die counter om de ploeg dus. En hier wordt gefloten voor een eh, overtreding en een gele kaart voor, ik denk Chris Dulgen. Zou zomaar kunnen. Ehm, maakt een overtreding net voorbij de middellijn. Maar ja, dan staan er ineens weer twee, drie mannen helemaal vrij. Dus hij, moest aan de noodrem trekken. En ja, dat kost hem dan een gele kaart. Uh, het zal geen gevolg hebben, want het zal nog niet zijn zijn, neem ik aan. Uh, maar uh, prettig is anders natuurlijk. Goed, administratie wordt bijgewerkt door de arbiter van dienst die het niet echt heel erg moeilijk heeft. Maar dat laat ook bij de ploegen gewoon, ja, die laten dat doen gewoon. Het is eh, een beetje een zoetsappige wedstrijd. Zandvoort herken ik niet vergeleken bij vorige week. Absoluut niet. Het is doodzonde dat die, die vorige week niet vast konden houden. Want dan had je gewoon een hele andere wedstrijd gehad. Nu, Zandvoort, eh, ook in de midden, de middenlijn, naar Tjeberg, daar. Bas Lemmers. Bas Lemmers is in de spits gaan spelen. En Paul van der Hoort is achterin gaan spelen. Ze spelen nu eigenlijk... Uh, één op één achterin. En dan uh, Ook de paal, oh, ook dat nog. Max Aardewerk snoeihard op de paal. Eh, ja, dan als je pech hebt, dan heb je alle pech ook. En dat is dus nu ook weer het geval. Uh, eh, Monnikendam kan het overnemen over de Zandvoort de linkerkant van het veld. Het is weer zo'n hele snelle uitval.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 We gaan naar Joop van Nes, want Joop, je hebt een doelpunt. Ja, het wordt alleen maar erger voor oh. Eh, Pieter Keur heeft uh, drie man ingebracht... Uh, en dat heeft de verdediging niet goed gedaan, want er staat nu 1-4.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 We gaan naar jouw Fres, slot van de voetbalwedstrijd... die niet echt lekker verloopt voor SV eh, Zandvoort, Joop. Nou, dat kan ik wel zeggen, Rob, inderdaad. Zandvoort probeert er wel van alles nog gedaan te doen... maar dat werkt gewoon niet. En is Bas Lemmers, die, eh, eh, ja, die staat dan helemaal vrij... en die is plaatsen dan, wel achter de keeper. Maar het is nog zo kort, dag. Het is nog zo kort. Ehm, misschien nog alleen nog wat, wat, wat besturen, een minuut. En dan houdt het echt, echt helemaal op. Zandvoort, ja, ik weet niet wat ze hebben. Je hoort de supporters van uh, eh, Monnikendam, want de tweede heeft hier ook gespeeld. Zijn met de bus gekomen. Dus er zitten ook nog een paar zuidwelk op de tribune. Maar hebben gelijk. Eh, gelijk hebben ze gewoon. Monnikendam eh, heeft het goed gedaan. Heeft Schampen goed opgepakt, aangepakt. Hele snelle spitsen, die hebben het verschil gemaakt. Dan gaat er die eentje hier tussendoor, dus in nummer 9. En die gaat het 16 meter gebied in. Ja, pata, la la, 2-5. Eh, heel snel die nummer 9 en die nummer 11 van de dan waren heel snel spelers. Nummer 11 die kregen een, een applauswissel en helemaal terecht. Jongens, goed. Eh, ja, de vet, onze wedstrijd, 15 moeten vissen, is niet prettig natuurlijk. Eh, ik, ik, weet nog een keeper van Z75, die kreeg een 7 om en die heeft daarna nooit meer onder de lat gestaan. Die had er helemaal geen zin meer in nou ja, zo, zo, nee, ik denk dat de vet het wel af te maken eh, dit jaar, maar dat is weer wat anders. De Zandvoort heeft ondertussen alweer afgetrapt. De klok staat op 90 minuten en eh, die scheidsrechter die, ja, die is de enige die weet hoe lang hij erbij gaat tellen. Want dat wordt hier niet aangegeven. Nu is Billy Visser aan de linkerkant. Visser geeft die bal voor, komt hij bij Karsten Vries. die gaat draaien, die wordt onderuit gehaald, vrij schop van Zandvoort. En dat is een beetje of, nou, 16, eh, 20 denk ik zo, van, uh, van de doel van um, en ik denk dat uh, Patrick Koper dat waarschijnlijk wel zal gaan doen. Of Nijtje Berg, Berg. die legt in ieder geval de bal neer. Wordt 9 meter wordt er eh, afgepast. Eh, hoeveel hebben we de veteranen verloren? 2-1 verloren veteranen. Bij de Eurofast Lucor okay. is niet blij. Die, die staat hier te kijken ook. Uh, Zandvoort mag die vijf wat vernemen. En ja, Patrick Koper of, of Berg gaan dat doen. Nee, kijken, toch Berg. Heel hard, maar in de voeten van de muur. En daar is het einde. Ja, Zandvoort, jammer, doet hier geen goede zaken. Monnikendam daarentegen wel, pak drie punten. En het is volledig verdiend, want Zandvoort was niet een goede doen vandaag. Oké Joop, dankjewel voor vandaag. En volgende week speelt SV Zandvoort tegen wie? Durf ik niet te zeggen, weet ik niet. Oké, nou, gewoon volgende week gaan luisteren. Hoor je het weer bij de radio. Dankjewel Joop. Doei. Hoi. Hoi. what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling. his vengeance that's never free. Zandvoort. Zandvoort. weer helemaal terug, Albert-Jan. LNS Morissette en Guardian plaatje uit de Euro Breakdown. Ik luister CFM die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. Gepresenteerd door onze collega Jos van Dam. Het is half vijf geworden, zullen we het gaan doen? Jawel, jawel, hier is het dier van de week. Ja, en als we het over het dier van de week hebben, hebben we het over Laika. En Laika is een prachtige jonge hond met erg veel energie. Ze is pas een jaartje jong. Ze is gek op rennen en spelen en vooral met andere honden. Ze kan de basiscommando's, maar omdat ze nog zo jong en onstuimig is... wil ze wel graag op cursus om de puntjes op de i te zetten. Ze is ook op zoek naar een baas die veel met haar wil gaan ondernemen. Een baas die lekker veel met haar gaat wandelen en haar overal mee naartoe neemt. Laika is niet zo gek op kleine kinderen, dus een huis met wat oudere kinderen is voor haar het beste. Na een heerlijke lange wandeling kan Laika prima even alleen thuis zijn. Ze zit dan het liefst in een bench. Bent u een echte fan van de Mechelaar en heeft u een mooi plekje voor deze ontzettende lieve hond... Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. En daarvoor moet u zich vervoegen bij het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 573-1888. Of kijk even op www.dierenthuiskennemeland.nl En het dierentehuis is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Wie geeft Laika een mooi leven? Deze jonge Mech Mechelse herder. Ja, ga naar het eh, dierenthuis Kennemerland, want er zitten vele dieren op je te wachten. in the sky above you grows like in full of clouds and that old north wind begins to blow all right sing it boy yeah. keep your head together darkest night. All right, sing with us. Come on. You just call. een eh, vriendelijk blokje bij CFM op deze zaterdagmiddag. Begint inmiddels donker te worden in Zandvoort. Dat betekent dat we zo langzamerhand eh, richting de kerst gaan. Maar er is natuurlijk nog Sinterklaas. Helaas kunnen we Sint niet bereiken vandaag en moeten gewoon wachten tot morgen. De spanning neemt toe. Hoor. Oh ja, morgenmiddag om 12 uur komt hij aan bij de rotonde. Ja, als eerste de Younger Work en Friends trouwens met That, That's What Friends Are For. En daarachteraan René Vroger en Friends en You've Got The Friends. Ja, CFM nieuws in het kort, eh, Albert-Jan. Ja, even twee berichtjes nog van eh, Uiteraard morgen Sinterklaas, dus om 12 uur, zoals je al zei, eh, komt hij aan eh, eh, ter hoogte van het Badhuisplein. En CFM heeft een live programma dat, tussen 12 en 2 om, die, om de aankomst van Sinterklaas live te verslaan. Dus voor alle kinderen die morgen helaas niet aanwezig kunnen zijn, lijfelijk aanwezig kunnen zijn bij de aankomst van Sinterklaas, die kunnen natuurlijk gewoon afstemmen op CFM, want tussen 12 en 2 geven wij uitvoerig aan, staan wij uitvoerig stil bij de aankomst van Sinterklaas en de ontvangst op het Raadhuisplein met of zonder burgemeester. Oh. Meer, kan, ik er niet over zeggen. Dus tussen 12 en 2 morgen, kinderen die niet kunnen eh, komen. Luisteren naar CFM. Wij volgen alles voor jullie op de voet. En ja, de CFM Zandvoort hè, op vrijdag eh, tussen, tussen 10 en 12. We zijn niet alleen met tekst-tv uh, eh, actief... Maar ook eh, sinds kort met ZFM Zandvoort TV. Dit in nauwe samenwerking met Rob Bossink. Wij zenden live eh, filmpjes, filmpjes uit van evenementen in, Zand, in en rondom Zandvoort. In samenwerking met Rob Bossink. Dus elke vrijdag van 10 tot 12 op kanaal 40 of kanaal 45, eh, heel analoog. Hoorde ik dat nou goed trouwens? Was jij vorige week op CFM TV te zien? Ja, ook. Jazeker, in een helikopter hè? Ja, klopt. We hadden we zelf eh, eh, van de afgelopen... neem je niet voor en doe van alles week... hebben wij die, rond, die rondvlucht gemaakt boven Zandvoort. En dat, heeft, dat is gefilmd, dus dat werd uitgezonden afgelopen vrijdag. Tussen 10 en 12, CFM Zandvoort live op de vrijdag morgen. ZFM Zandvoort TV. En dan nog een ander eh, mooi... Maar dat, is, dat is, uit los van CFM. Maar aanstaande woensdag komt biljarter Dirk Jaspers naar Zandvoort. Hè? Die geeft een demonstratie in eh, Café Oomstee. En dat begint allemaal om 4 uur. En s'avonds om 8 uur gaat hij waarschijnlijk over dat partijtje spelen. Dus biljartliefhebbers die van drie banden houden... spoed u aanstaande woensdag dan om 4 uur naar Café Oomstee. Want daar is aanwezig Dirk Jaspers. Hij zal ongetwijfeld iets van een kleine clinic geven... en een aantal partijen gaan spelen. Wees er op tijd, want Café Oomstee is niet groot, maar wel heel gezellig. Heel gezellig. Tot zover dit.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 En dit heet eh, deze week het verlanglijstje. Want morgen komt natuurlijk de Pieten en Sint naar Zandvoort. Om 12 uur zullen ze aankomen bij de rotonde. Dus wees erbij morgen. Volgens mij iets met de burgemeester ook, wat er niet helemaal goed gaat. Maar hou het gewoon morgen in de gaten. Hier is hij, het gedicht van de week. Het is weer bijna zover. Sinterklaas komt weer hier. En iedereen krijgt weer veel plezier. Zwarte pieten loeren door de ramen en spleten. En komen dan heel wat leuke dingen te weten. De zwarte pieten die moeten snellen om hun verhaal aan Sinterklaas te vertellen. Want iedereen mag het weten en natuurlijk mag Sinterklaas het niet vergeten. Dat Rob Harms de allerliefste van de wereld is. En dat is voor Sinterklaas van heel grote betekenis. Zwarte Piet trok met zijn verhaal over jou Sinterklaas zijn aandacht. Hij vertelde, jij wil graag naar de radio. En dit kan je wel licht gaan lukken. En voor jou valt je droom zeker niet in stukken. Maar gelukkig heb je nog vele dromen en deze zeker niet opgegeven. En blijf je naar je doel streven, ook voor jou Rob in dit leven. Verder hoorde Sint van Piet dat jij al bij de radio zit. Om precies te zijn, DJ vind je heel erg fijn. Sint is daarover heel erg blij. O Piet, luister, zei hij. We moeten onze duim voor hem drukken. Dat het hem nu toch zeker zal gaan lukken. Piet vroeg aan Sint dat deze droom waar wordt. Het is Sint die hard lacht. En tegen Piet knort. Ook al lukt het pas het volgend jaar. Die Rob is een kanjer. Een vrolijk en positief mens. Die er helemaal voor gaat. Voor zijn grote wens. Dus beste Rob, neem van ons aan. Ook al zal het wel eens moeilijk gaan. Het maakt niet uit wat je ook zal beslissen. Welke weg je ook in zal slaan. In één ding moet je je echt niet vergissen. Je familie, vrienden zullen altijd achter je staan. Dat weten wij zeker. Dus kan je blijf altijd lachen. Het staat je beter. Rob, blijf zo als je bent. Vrolijk en positief. Gewoon jij. Dat zijn wij ook heel erg blij. Laat het iedereen zien en verstop je niet achter het gordijn. Want jij bent CFM's zonneschijn. En daarvan genieten wij voor 100%. Maar nu genoeg. Wat moet er nou voor jou nog in de zak? Een cd? Een dvd? Of een nieuwe studio? Oeh, ik ben er even stil van. Het verlanglijstje, klopt inderdaad. Zullen we het laatste doen? <laughs> Ja, <laughs> zeker Doen we. Dankjewel Albert-Jan. Ja, het hele jaar zijn naar cadeautjes voor ieder kind. Dat doet de goede zin. Hey, chille Piet, wat doe jij hier nou? Nou, ik kom meezingen natuurlijk. Nou oké, zullen we dan maar samen zingen? Ja, leuk. Doe het één keer voor, oké. Komt-ie, let op. Ja, het hele jaar, neus, na cadeautjes. Voor ieder kind, dat doet de goede zin. dus laat je lekker gaan. Maar ze pijn chocolade. Sinterklaas van naar de kade. Zo gejuicht door vele kinderen. feest kan echt beginnen. Kinderen en bieten stralen, pepernoten en presentjes halen. Ja, het hele jaar neust na cadeautjes voor ieder kind dat op de goede zit. Vanuit Spanje komt hij straks weer aan goed in overvloed, dus laat je lekker gaan. Ja, het hele jaar neust hij naar cadeautjes voor ieder kind, dat doet de goede zin. En dat was Chilla Piet op de Zandvoorts Radio. We hadden vanmiddag al een uitzending. En vanmiddag tussen 5 en 7 komt je ook bij het volgende programma. Zo duidelijk, Entertainment for You. Voor ieder kind heet de nieuwe single van Chilla Piet. Ja, Willem heeft het wel, hè, toch? Maar je vindt er niks. Vindt niks. Ja, Star was dat uit de jaren 80. En Rain or Shine. Ik was helemaal weg van deze groep. <laughs> Vandaar dat ik ook de originele CD gewoon voor me heb liggen. Uit de jaren 80. Eh, ja, het is eh, bijna vijf uur geworden. Tijd voor ons om op te krassen. Ja, <laughs> ja. Plaats te maken voor eh, Rudy met Entertainment for You. En morgen vanaf 12 uur live CFM luisteren. voor kinderen die niet naar, de, naar het strand kunnen. Uiteraard, de intocht van Sinterklaas live op de radio. En jij bent de volgende week weer. Ik ben er even een weekje uit. Oh, nou dan ga ik op zoek naar een vervanger. Nou, dat is goed komt wel goed. Dat, dat komt wel goed, zo te zien, ja.